Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs de grootste corporaties. Ze zeggen dat er te veel onduidelijkheden zijn over het wetsvoorstel om rijkere huurders een extra huurverhoging op te leggen. Medewerkers van de dienst terugkeer en vertrek zeggen dat er van het terugsturen van vreemdelingen niet veel terechtkomt. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. Bij de afdeling die reisdocumenten moet regelen wordt volgens de medewerkers amateuristisch gewerkt. En ook zou de werksfeer op de afdeling verziekt zijn. Middelbare scholen en mbo-opleidingen zijn tegen de financiële steun van hun koepelorganisaties voor scholengroep Amarantis. Uit een enquête blijkt dat van de leiding van mbo-scholen ruim 60% tegen de steun is. In het voortgezet onderwijs is meer dan 80% tegen. Amarantis zit in financiële problemen. De VO-raad en de mbo-raad hebben samen 6 miljoen euro toegezegd. Maar de leiding van de scholen vindt dat de koepelorganisaties daar niet voor bedoeld zijn. India heeft een lange afstandsraket getest die ook kan worden uitgerust met een kernkop. De raket heeft een bereik van 5000 kilometer en daarmee kan, kan India onder meer heel China bereiken. Volgens de Indiase regering was de test een succes. Als dat inderdaad zo is, behoort India tot het selecte groepje landen dat toegang heeft tot intercontinentale nucleaire raketten. Drie Amerikaanse veiligheidsagenten die zich zouden misdragen in Colombia zijn opgestapt. Afgelopen weekend werden elf medewerkers van de veiligheidsdienst geschorst. Ze zouden na een drinkgelag prostituees hebben bezocht. De veiligheidsagenten waren in Colombia vanwege een bezoek van president Obama. Het weer bewolkt en een paar buien. Vanmiddag in het hele land buien met kans op onweer. Het wordt zo'n 14 graden.